beter voor de kwaliteit van de zorg. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de jongen dat hij de ziekenhuizen vergeefs had gevraagd zelf met een plan te komen. De drie ziekenhuizen in Leiden, Amsterdam en Groningen beraden zich op verdere stappen. In de Verenigde Staten is een agente schuldig bevonden aan de doodslag op een zwarte arrestant. De 49-jarige Kim Potter schoot in april de 20-jarige Dante Wright dood... in een voorstad van Minneapolis in de staat Minnesota. Wright verzette zich bij een verkeerscontrole. Potter greep naar eigen zeggen naar haar stroomstootwapen... maar ze schoot vervolgens met haar vuurwapen. De fatale arrestatie werd door de bodycam van Potter vastgelegd. De rechter moet nog bepalen hoe hoog de straf is die ze krijgt. De agent kan maximaal 8,5 jaar cel krijgen. Na Spanje wil nu ook Italië het dragen van een mondkapje in de buitenlucht verplicht stellen. Wanneer de maatregel ingaat is nog niet bekend. Verder zijn in Italië alle feesten en partijen rond de jaarwisseling afgeblazen. Clubs en discotheken moeten tot eind januari dicht... en in bioscopen en theaters worden FFP2 mondkasmaskers verplicht. Het wordt voor meer militairen verplicht om zich tegen corona te laten vaccineren. Tot nu toe gold dat alleen voor militairen op bepaalde buitenlandse missies. Maar nu moeten ook militairen die mogelijk later worden uitgezonden gevaccineerd zijn. Volgens Defensie is het besluit genomen in overleg met de vakbonden. Het weer. Vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. De temperatuur stijgt naar 7 graden. Morgen overdag is het overwegend grijs met soms wat lichte regen.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 He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware, beware of the man with a mistletoe mustache. gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree who always runs away right after New Year's Day.